Hij geldt als een pionier in de Belgische muziekgeschiedenis. In 1948 brak hij internationaal door en had hij veel succes in onder meer Frankrijk en Duitsland. Hij toerde met onder andere Josephine Baker, Gilbert Bécaud en Toet Stielemans. Een van zijn bekendste nummers is Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, dat in Nederland een megahit was voor Gert Timmerman. Schoepen was ook een verdienstelijk kunstfluiter. In de jaren 60 bouwde hij een pretpark in Vlaanderen. Dat Bobbejaanland groeide uit tot een van de bekendere parken in Europa. Bobbejaanschoepen is 85 jaar geworden. Minister Huizinga stelt 8,5 miljoen euro beschikbaar voor de verplaatsing van dierenpark Emmen. De verhuizing van de dierentuin is onderdeel van het project Atalanta, waarbij het centrum van Emmen de komende jaren ingrijpend op de schop gaat. Om ruimte te maken voor vernieuwing van het stadshart verhuist het dierenpark van het oosten naar het westen van Emmen. Daar wordt op een terrein van 35 hectare een zogenoemd belevenispark neergezet, waarvan de dierentuin onderdeel wordt. In het nieuwe stadscentrum van Emmen blijft het parkachtige karakter van het huidige terrein behouden. De KLM verwacht dat het vliegverkeer op Schiphol morgenochtend weer volgens plan verloopt. Reizigers krijgen het advies eerst te controleren of hun vlucht doorgaat en niet op goed geluk naar het vliegveld te gaan. Schiphol zegt zelf ook verrast te zijn door de aswolk uit IJsland. Schiphol en Rotterdam de Heek Airport zijn sinds 1 uur vanmiddag weer open. Tegen de man uit Loenen, die een buschauffeur had neergestoken, is acht jaar cel geëist. De steekpartij was in september in Breukelen. De verdachte viel in de bus twee meisjes lastig. De chauffeur zei er wat van en belde de politie. Toen werd hij drie keer met een mes in zijn rug gestoken. Het weer nog, eerst nog enkele buien, later overal droog en opklaringen. Vannacht helder, minima rond 4 graden. Morgen zonnige periode, smiddags misschien een bui en dan ongeveer 15 graden.